Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet de avondklok nu meteen opheffen, heeft een rechter bepaald kabinet heeft voor het invoeren van die avondklok namelijk een noodwet gebruikt die daar helemaal niet voor bedoeld is. Of je vanavond na 9 uur ook meteen weer op straat mag rondlopen zonder speciale reden, dat is nog niet helemaal zeker. Het kabinet houdt nu een spoedoverleg, zegt mijn collega Ewout Kiewiet. Ze kunnen een paar dingen doen. Eh, ze kunnen een nieuwe wet maken, dat kan vrij snel. Ehm, of eh, ze moeten een, een, andere grondslag vinden, een andere wet. Ehm, dus daar zullen ze nu op studeren, daar zullen ze naar kijken. Ehm, een derde optie is natuurlijk je erbij neerleggen. Eh, eh, maar die kans lijkt niet zo heel groot. De zaak was aangespannen door actiegroep Viruswaarheid. Voorman Willem Engel noemt de uitspraak een flinke opsteker. Afgelopen weken kregen bijna 30.000 mensen een boete van 95 euro... omdat ze de avondklok hadden overtreden. Wat er met die boetes gebeurt is nog niet helemaal duidelijk. Ja, het zou dus best kunnen dat je vanavond na negenen weer gewoon de straat op mag. Verslaggever Harold Brouwer die vroeg aan deze jongen in Hilversum wat hij ervan vindt. Hij heeft niet zoveel met de actiegroep die erachter zit, maar... Het is wel goed dat er een tegengeluid is. En eh, ja, we moeten zelfs maar eens even kijken van, eh, hoe het verder loopt en eh, ja, wat nou verstandig is. Ja. Ja, tot slot eh, staat hij met een, eh, een puzzel met 3000 eh, stukjes, zie ik, nieuw in de verpakking. Mag je weer naar een vriend om dat samen te gaan doen? Ja. Nou, ik, <laughs> ja, ik, denk <laughs> dat ik, binnenkort weer naar de kroeg mag als het zo doorgaat. Dus <laughs> dan stoppen we met puzzelen, denk ik. voor de goede orde, dat is niet zo. De horeca blijft gewoon dicht, avondklok of niet. Het weer, veel bewolking. In het noorden soms wat regen. In het zuiden wat meer zon. Het is 5 graden op de Wadden tot 12 in Limburg. Morgen verandert er weinig. Het wordt maximaal een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Baarnen naar de 7 kilometer met een kwartier vertraging.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 ZFM voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk of het kabinet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank dat de avondklok moet worden opgeheven. Minister Grapperhaus zegt dat de uitspraak wordt bestudeerd. Vanochtend bepaalde de rechter in een zaak die was aangespannen door actiegroep Viruswaarheid dat de avondklok per direct moet worden beëindigd. De Nederlandse economie is afgelopen jaar met bijna 4% gekrompen. Dat komt doordat consumenten door de coronacrisis flink minder geld uitgaven. In Vlaardingen heeft de politie drie mannen van 18, 19 en 20 opgepakt... vanwege mogelijke betrokkenheid bij een schietincident. Daarbij kwam in december een man van 26 om het leven. Het weer, af en toe zon, vanavond overal regen. Het wordt 6 graden op de Wadden en mogelijk 10 graden in het zuiden.